Uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bij een grote brand is een bedrijvencomplex in Soesterberg volledig in de as gelegd. De brand brak gisteravond uit in een garagebedrijf... en sloeg over naar aangrenzende meubelzaken in hetzelfde gebouw. Al deze bedrijven zijn niet meer te redden. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Pas vanochtend vroeg was de brand onder controle. De brandweer probeert nu nog wel een nabijgelegen winkelpand te redden. De oorzaak van de brand in Soesterberg is nog onbekend. Dat zal later vandaag worden onderzocht. Bij Hattem is een dijk tussen het Apeldoorns kanaal en de uiterwaarden van de IJssel doorgebroken. Het water loopt een overloopgebied in, dus er is geen gevaar voor mensen of hun huizen. Wegen in de buurt van de doorgebroken dijk zijn afgesloten. De Peruaanse verkiezingscommissie heeft de socialistische kandidaat Pedro Castillo uitgeroepen tot nieuwe president. Castillo won vorige maand nip de verkiezingen van de conservatieve kandidaat Keiko Fujimori. Die beweerde dat er was gefraudeerd bij het stemmen en diende klachten in. Voor de fraudeclaim zijn geen bewijzen gevonden en daarom zijn de klachten verworpen. Pedro Castillo wordt volgende week ingezworen als nieuwe president. Nederland was vorig jaar opnieuw de grootste exporteur van bier in de Europese Unie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Wereldwijd staat Nederland na Mexico op nummer 2. Vorig jaar is vanuit Nederland voor ruim 2 miljard euro aan bier geëxporteerd. De VS is de grootste afnemer van het Nederlandse bier. Ruim een derde van de export gaat die kant op. Opvallend is de groeiende populariteit van alcoholvrij bier. Ook daarvan exporteert Nederland steeds meer. Het weer, het wordt een zomerse dag met afgewisseld zon en wolken en 21 tot 24 graden. De komende dagen weinig verandering. In het weekend kans op onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam stond een auto in brand op knooppunt Amstel.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 Do do do do do, chibo, boom boom. Do do do do do. I wanna be a slave, I wanna be a master. I wanna make your heart beat round like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster.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 en sloeg over naar aangrenzende meubelzaken in hetzelfde gebouw. Bij Hattem is een dijk tussen het Apeldoorns kanaal en de uiterwaarden van de IJssel doorgebroken. Het water loopt een overloopgebied in, dus er is geen gevaar voor de omgeving. Nederland was vorig jaar opnieuw de grootste exporteur van bier in de Europese Unie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Wereldwijd staat Nederland na Mexico op nummer 2 als het gaat om bierexport. Het weer, het wordt een zomerse dag met afgewisseld zon en wolken bij 21 tot 24 graden. De komende dagen weinig verandering.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 No solo de pan y el hombre, no de excusas vivo yo. Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón. Mejor te guardas todo eso, tocarás con ese hueso y nos decimos se nos destinos, adiós. Loop de straat uit naar de kroeg, het terras op naar de bar, waar hij zo vaak een biertje vroeg. Draait zich om, pauzeert FM, Zon, zee, zandvoort en zomerhit. Allo, iubirea mea, sunt eu fericirea Alo, alo, sunt iarăși eu Imagine how we both can play up through the night into another.